9 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het ziet er naar uit dat het Nederlandse luchtruim tot zeker de avond dicht blijft. Ook in de rest van Noordwest-Europa kan bijna niet gevlogen worden... door de aswolk van een IJslandse vulkaan. In 13 landen is het luchtruim nu geheel of gedeeltelijk gesloten. derde van de Europese vluchten is geannuleerd. De wolk as uit de vulkaan hangt boven het hele Noordzeegebied... en boven het noordelijk deel van Nederland, zegt het KNMI... De wolk trekt nu langzaam in zuidoostelijke richting over het land. De piloten van de Poolse Tupolev die vorige week verongelukte bij Smolensk... zijn niet onder druk gezet om in dichte mist te landen. Bronnen rond het onderzoek hebben dat gezegd tegen het Russische perspro Interfax. Meteen na de crash gingen er geruchten dat de Poolse president Kaczynski... de piloten onder druk had gezet om te landen... zodat hij op tijd zou komen voor de herdenking in Katyn. Maar er is geen bewijs voor, zegt Interfax... Met het vrijgeven van de opnames en vluchtgegevens wordt waarschijnlijk gewacht tot na het weekend als de slachtoffers van de ramp begraven zijn. In maart zijn de autoverkopen in Europa flink gestegen in vergelijking met een jaar geleden. Er werden ruim 10% meer auto's verkocht. Overigens was maart 2009 een van de slechtste maanden als gevolg van de economische crisis. In bijna alle Europese landen trok de verkoop aan. Opvallend was wel dat in het grootste land, Duitsland, de verkoop juist met een kwart afnam. Mogelijk is dat het gevolg van het aflopen van de sloopregeling... die het aantrekkelijker maakte om een oude auto in te ruilen voor een nieuwe model. Bij een zelfmoordaanslag in de stad Quetta in Pakistan... zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Een man blies zichzelf op op de eerste hulpafdeling van een ziekenhuis. Op dat moment waren daar veel Sjiïdische moslims bij elkaar... om te rouwen om een vermoorde bankdirecteur...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 A little bit of magic on coming the just soldiers, nine women says me. Sheriff's out of something Ba ba ba ba ba oh, I never thought I Clue with the ladies. Everyone morning sent a pack of fetch really got me in suspense. With Alibaba, Aladdin, the giant genie, relaxing in a bottle, waiting for a guy to follow with a bunch of magic wishes. The way to cut the limit of a king. Days of Baghdad. Every lady has a sugar daddy hanging on a string.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 Share of on Zo snel gaan de caravans die, eh, niet op de Nederlandse wegen. Ze zijn vaak een hinderpaal op de weg. Maar dit was een hele snelle. En daarmee opende het eh, tweede uur van deze CFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen en Tom Hendricks. Ja, dit was een, een eh, hele snelle uitvoering in een modern jasje. Gestoken door de New York Voices. ik heb er een beetje vreemde hobby. Ik verzamel vaak uitvoeringen van bekende nummers. En heb ik ook gedaan met Caravan. En daarom nog maar eventjes eh, een klein caravanetje. Gespeeld door het combo van John Bussel, Nooit van gehoord. Dus is ook eh, binnengekomen in de studio de voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort, Hans Rijmers. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Jij drukte mij een cd in de hand, die heb ik ook meteen gedraaid, maar wie was dat? Dit was Dimitri Bajewski. En die hebben we vier weken geleden in de krocht gezien. Mhm. En voor die tijd kon, we, kon ik daar geen muziek van produceren. Want ik had gewoon stomweg geen, geen cd's van hem. Toen de tijd wel in Amerika besteld, maar zijn nooit gekomen. En Dimitri Beerski is een buitengewoon aardige man. Dus tijdens het concert heb ik deze cd van hem gekregen. Oh, en eh, eh, iedereen die er geweest is was zeer onder de indruk van zijn spel. nou, dit is dan toch de kans eh, om het nog een keer te laten horen. En dit nummer, overigens een compositie van Charlie Parker, dit. En dat heet Collect streepje Ovets 10. Heb jij ervan gehoord, Tom? Voor de, voor, <laughs> voor de, voor, de, liefhebbers? Voor de, voor de kenners heet dit dus KOT. KOT. KOT. Hey, oh, door, oh. wie werd hij eigenlijk begeleid? Eh? Door Cedar Walton op bas en eh, Jimmy Cobb drums. En dat zijn niet de minste. En het is op zich al bijzonder dat je eh, op die leeftijd zo speelt. En dat je deze muzikant om je heen verzamelt. Ja, hoe oud is hij? nog, nog, volgens mij nog geen twintig hè? Jawel, ja? 28. Oh, nou, hij zag er jongen uit. <laughs> Ja, ja maar zeggen ze van jou ook, Tom. <laughs> Hans, eh, we hebben jou even gevraagd langs te komen in verband met het concert van vanmiddag. ja. Heb je, heb je gistermorgen ook al verteld in ja. eens antwoord, maar dat is dus waarschijnlijk een andere luisterkring. Ja. Dus ja, barst maar los. Er zijn van die weekenden, dan eh, ben je niet weg te slaan met die radio. Ehm, nee, vanmiddag eh, Bart Plateau. En Bart Plateau is toch een van de meest eh, vooruitstrevende en toonaangevende dwarsfluitisten in Europa. Want daar zijn er niet zoveel van. Er zijn meer instrumenten waar, eh, waar een heleboel goede van zijn. Hè, omdat het instrumenten zijn die aanspreken om te spelen. Maar dwarsfluit is toch heel specifiek. En dit is een man die is ongelooflijk goed. Hij heeft in Amerika gestudeerd, onder andere bij Joe Lovano. Nou is dat een tenorsaxofonist. Ja, maar om te leren hoe je melodielijnen moet spelen, maakt dat niet uit. Kan dat ook nog bij een pianist. Dat, dat, dat gaat allemaal Zelfs bij een ukulele spelen. Jammer dat de kiloma's er niet meer zijn. dat is een <laughs> ander verhaal. Maar dit, dit is heel bijzonder. Maar ook, ook hier geldt weer eh, eh, geen muziek van kunnen vinden. Uh, heeft wel cd's gemaakt met zijn, met zijn partner. Dat is een buitengewoon begaafde Russische pianiste. Anna Figarova. Maar wat ik gisteren al zei, dat, dat is geen muziek die representabel is voor hetgeen wat hij vanmiddag gaat doen. Dus dat heeft hij wel zin om te laten horen. het, waar, het eigenlijk, waar je het eigenlijk heel goed mee kan vergelijken is met eh, het, spel van uh, Eli Ryerson. Is denk ik drie, vier seizoenen geleden geweest uit Amerika. Is alweer zo lang geleden? En eh, ja, ja, en, en, en daar Nederlandse van origine eigenlijk. Ja. ja. dan praten we wel over 16 zoveel, maar... Maar goed. Maar goed. We kunnen er gewoon trots op zijn. Ja. Ja. Wordt nog, ook nog een televisieserie over gemaakt, hè? Is dat zo? Ja. Oh, wat leuk. Ja, ze hebben geoefend met de troon en daarna <laughs> komt die serie van dingen. Ja. Die begint ook in, rond die tijd of zo. Dus dat, nee, dat komt helemaal goed. <laughs> Oké. Ja. Maar, even, over vanmiddag. Eh, we zullen eh, haar zo meteen even laten horen, omdat iedereen dan kan uh, eh, luisteren hoe een, een dwarsluit in de jazz klinkt. Maar even over eh, Bart Plateau. Ehm, uiteraard het trio van Johan Clement. Ja, met uh, Erik Timmermans en uh, Erik Koger. Erik Koger op de drums. Ja, En wat vertelde jij nou over Johan? hij heeft een bepaald vingerspitsengevoel gekregen. Ja, ja. Hoe komt dat? Nou, <laughs> Johan is, Johan is tot in zijn vingertop verliefd. En toen heb ik hem gevraagd of dat in zijn spel te horen is. En hij heeft mij beloofd dat hij vanmiddag zijn uiterste best gaat doen. Dus ik ben zeer benieuwd hoe dat klinkt. Want als dat enig verschil geeft, dan gaan wij hier alle drie onmiddellijk pianoles nemen. <laughs> want dan helpt dat. <laughs> Goed. Hoe laat begint het concert, eh, Hans, in de krocht? Als gebruikelijk om half drie. En 15 euro entree. En de studenten tot diep in de 60 met een overtuigend verhaal mogen voor 8 euro naar binnen. Dus maar dan moet het wel dus zeer doe Dus wij kunnen wel voor acht uur naar binnen, eh, Tom. We gaan even naar eh, Eddie Rice luisteren in het nummer Camilla. Hannah Loved Me. Ja, uiteraard gespeeld door de alt, eh, saxofonist Paul Desmond. Hij werd begeleid door Jim Hall op de gitaar, Ginny Wright op de bas en Connie Kay op de drums. Opnames alweer uit 1964. Mhm. Dus behoorlijk lang mhm. geleden. Maar nog steeds het aanhoren waard. Wel uit de tijd dat hij dus eh, eh, de uh Brubeck had verlaten. Ja. ja. Gelukkig. Gelukkig, ja. <laughs> Andere Hans. Wat heb jij nog de eh, cd-speler? Nou, eh, eh, ik vind het hemelorgel. ik vind het een fantastisch instrument. Jimmy Smith en, en, en Jimmy McGriff. Het, van die heerlijke scheurende B3 Hammonds. Ik heb wel eens gezegd dat Jimmy Smith zijn instrument als een mitrailleur bespeelt. Ja. Tak, tak, tak, tak. Ja. ja, maar dat, dat hoort ook denk ik een beetje. Daar leent het instrument zich ook voor. Hè? En, en zo moet je er denk ik ook mee omgaan. Ja ben geen muzikant, maar ik kan me daar van alles bij voorstellen. Maar dit is een eh, Nederlandse uh, eh, hammond En die noemt zichzelf heel toepasselijk Sven Hammond Soul. <laughs> en eh, het nummer wat hij gaat spelen heet Sfugaloo. Saw her dancing last night in some cafe. Gee, I haven't seen her since a year ago. And there are so many things I'm dying to know. How did she look? she seem happy while they were dancing did he whisper things in her ear and tell me did she seem to welcome his attention did he appear to be sincere? What was he like? Was he good looking? Was there a smile? face? Or did she look bored? Not that I really care. I know our love affair can never be. But how did she look? And did she ask about me? Was there a smile up on her face? Or did she look bored? Not that I really care. I know our love affair could never be. But how did she look? And did she ask about me? About Een mooie ballad over een verlaten geliefde die weten hoe het met zijn ex vergaat. How Did She Look? Gezongen door de Amerikaanse jazzgroener Kevin Mahogany. Did She Ask About Me? Zeer invulbare nieuwsgierigheid. Niet waar, heren? Fantastische muziek om naar te luisteren, Tom. Erg mooi. En zeker op deze zondagmorgen. Juist. Zeker. Eh, Hans, eh, Gisteren heb je ook al verteld dat het programma voor het eh, jazzgebeuren in augustus rond is. Ja. Vertel. Nou, eh, eh, even heel snel. We beginnen met uh, Florian Wempen, aanstormend geweldig uh, talent tenorsax. Daarna Greetje Kouwveld en daarna sluiten we af met Hans Dulver die het dak erachter mag blazen. En dan, Weten de buren dat ook? Nee, maar ik vrees dat ze er heel snel achter gaan komen. Dus die mag eh, de tijd tot één uur vol maken, Maar dit komt allemaal nog uitgebreid in de publiciteit. En natuurlijk moeten we weer op zoek naar sponsors. Dus dat begint dan ook allemaal weer. Ik kijk er weer helemaal naar uit om sponsors te werven. Misschien kan je vanmiddag beginnen. Ja. ja. nee, maar dan... Oh nee, dan, dan, nee, dat vind ik wel een goed plan. Eh, de entree wordt nu 30 eh, euro. <laughs> en, de, en de studenten... Wat hebben we gezegd, Tom? En de studenten gaan in plaats van 8 16 euro betalen. Oké. Ja, nee. Ik vind het een goed... Eh, zeer bedankt, Ton. Ik, eh, ik zal het dus... Als iemand klacht heeft over de entree, worden ze allemaal naar jou doorverwezen. Dat je het van vast weet. maar dan marzel dat wij student zijn, eh, Tom. Heerlijk, hè? Ja. Ik, ik heb een heel mooi duel gevonden tussen de drummer Buddy Rich. Echt een fameuze man, een, een, blanke drummer die zijn instrumentarium als een idioot kon bespelen. En... Lionel Hampton. Ze zitten elkaar een beetje te treiteren, kan je horen, in dat eh, duel. En eh, ze gaan eh, spelen het hele mooie nummer van Ray Noble, namelijk Cherokee. I Left Chicago. Ja, en dat was natuurlijk Terry Kips en Buddy DeFranco spelen Steve Allen. Ja, en hiermee eindigt dan eh, deze CFM Jazz. Met plezier samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandberg en Tom Hendricks. En met als gast eh, Hans Rijmers, die jullie allemaal uitnodigt om vanmiddag om half drie naar de krocht te komen voor opnieuw een jazzconcert.